Volgens hem is er voldoende verdenking om de man langer vast te houden. Hij wordt verdacht van verstoring van de openbare orde en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Maar ook van het in gevaar brengen van de koningin, de kroonprins en prinses Maxima. Door de paniek die ontstond raakten tientallen mensen gewond. Sommige van hen moesten met botbreuken naar het ziekenhuis. Op bevrijdingsdag is in Amsterdam een homoseksuele man het ziekenhuis ingeslagen. De man van 38 werd mishandeld bij het homomonument op de Westermarkt. Hij werd volgens de politie uitgescholden, geslagen en geschopt door twee Marokkaanse Nederlanders die er op een scooter vandoor gingen. De man raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis. Een vriendin die tussen beiden probeerde te komen kreeg ook klappen en moest ook naar het ziekenhuis. De homobelangenorganisatie COC noemt het een afschuwelijk incident. De leider van de conservatieve partij in Engeland, David Cameron... en de leider van de liberaal-democraten, Nick Clegg, zijn met elkaar in gesprek. Ze zouden vanavond economische en politieke hervormingen met elkaar bespreken. Een belangrijk onderwerp voor de liberaal-democraten is de hervorming van het kiesstelsel. Eerder deed de verliezer van de verkiezingen, Labour-leider Brown, toezeggingen over een hervorming van het stelsel. Hij hoopt met de liberaal-democraten over een coalitie te kunnen onderhandelen als de onderhandelingen tussen conservatieven en liberaal-democraten mislukken. Nederland is in het Davis Cup duel tegen Italië op een 2-0 achterstand gekomen. Robin Haase verloor in vier sets van Portito Starace. Nederland en Italië strijden om plaatsing voor een promotie-degradatieduel met een land uit de wereldgroep. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Dat geldt ook voor morgen, alleen schijnt in het zuiden af en toe de zon. Het is met 11 tot 15 graden iets warmer dan vandaag.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Rudy Nicola en Roy Haldeman. Hebben jullie allemaal gezellig getafeld? Lekker gegeten? Misschien nog wel bezig? Laten we dan maar eh, rustig beginnen met een mooie uitvoering van het bekende Concerto de Aranjuez van de Spaanse componist Joaquin Rodrigo. Gespeeld door de Amerikaanse jazzpianist Monty Alexander, soms ingetogen, soms opzwepend en in elk geval verrassend. Concerto de Aranjuez. Braceable You van de Gershwin Brothers. Hier gespeeld door de Nederlandse duivelskunstenaar Armando. Dichter, schrijver, beeldend kunstenaar en violist. Wiens museum in Amersfoort enkele jaren geleden afbrandde. Hij werd begeleid door Peter Niewerf gitaar, Marieke Verheul tweede viool en Ruud Ouwehand op de stringbas. De Amerikaanse jazzpianist David Benoit, geboren in 1953, is een bewonderaar van de in 1980 overleden pianist Bill Evans, die zijn spel dan ook zeer heeft beïnvloed. In 1992 wijde Benoit een heel album aan de zeer introverte Evans, die eigenlijk pas mens werd als hij aan de piano zat. Hier is David eh, sorry, Benoit met I Remember Bill Evans. En dit was de pianist Bill Evans zelf, samen met Toet Stielemans in 1978 met het nummer This Is All I Ask. Met excuus voor de ruis en de rumble, maar dit was van een veelgedraaide LP afgehaald. En deze muziek is helaas nog niet gedigitaliseerd, op cd uitgekomen. Het was de grote wens van de Franse pianist, componist en orkestleider Michel Legrand om opname te maken met de grote jongens in Amerikaanse jazz. En in 1958 had hij het al voor elkaar. Er zijn er te veel om op te noemen, die allemaal hebben meegewerkt aan dit in New York opgenomen album. Ik zal even degene noemen die meespeelde in de Jitterbug Waltz van Fats Waller. Herbie Mann op fluit, Miles Davis trompet, Phil Woods alt sax, John Coltrane sax, Eddie Costa vibrafoon, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Kenny Dennis drums. Groter kon je ze toen niet hebben. Michel Legrand en Friends met de Jitterbug Waltz. faster. Pretending life is sweet, cause love's around the corner. I walk a little faster. Can't begin to see my future shine sign as yet. You're mine as yet. Rushing toward a face I can't divine as yet. Keep bumping into walls and taking lots of falls. But even at each and every corner with nothing but disaster. I set my chin a little higher, hope a little longer, build a little stronger castle in the air, and thinking be there. I walk a little faster. bumping into walls and taking lots of falls. But even though I meet at each and every corner with nothing but disaster, I set my chin a little higher Hope a little longer. Build a little stronger castle in the air. And thinking you'll be there. I walk a little faster Dat was het altijd kinderlijk gebleven stemmetje van de Amerikaanse jazzpianiste eh, Blossom Deary. In 1924 geboren en in 2007 overleden na een ongelofelijke loopbaan in de jazz. Ondanks haar 83-jarige leeftijd was ze in 2006 nog onstage. Hier zong en speelde Blossom Derry de song I Walk A Little Faster. Een opname in 1957, waar ze werd begeleid door Herb Ellis gitaar Ray Brown bass en Joe Jones drums. De Amerikaanse trompetist Chris Botti, geboren in 1962, begon op een zevenjarige leeftijd met trompetles. En hij raakte als twaalfjarige echt geïnspireerd toen hij Miles Davis My Funny Valentine hoorde spelen. Hij begon in 1985 eigenlijk als studiomuzikant, maar in 1990 begon hij op te vallen toen hij een langdurig arrangement aanging met Paul Simon.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 En ga nou niet meteen zeggen dat dit muzikaal vandalisme is. Ook Duke Ellington heeft eh, deze compositie, deze notenkakersfieten opgenomen. En beide hebben veel eerbied voor de klassieke muziek getoond. We gaan even luisteren naar de in 2006 overleden blues- en jazzzangeres Ruth Brown met haar diepe, bruine stem. De ballad Can't Help Loving That Man of Mine. Got to swim. Bird got to fly. I got to love one man till I die. And I can't help loving that man. Oh. he can come home as late as can be. Home without him ain't no home to me. I can't help loving that man of mine. Het eerste uur van vrijdagavond live is alweer voorbij. Tot nieuws en misschien reclame. Gaan nog even luisteren naar Love Me or Leave Me, gespeeld door trompetist Ruby Braaf en saxofonist Scott Hamilton. Tot zometeen. Thank you.